Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Verenigde Staten sturen duizend extra militairen naar Polen. De twee landen willen meer samenwerken op het gebied van economie en veiligheid. Polen ziet de Amerikaanse troepenmacht als afschrikmiddel tegen Rusland. De soldaten komen waarschijnlijk over vanuit Duitsland... waar veel Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Sinds de inname van de Krim door Rusland zijn er al 4500 Amerikaanse soldaten in Polen gelegerd. Wanneer de extra militairen arriveren is niet duidelijk. Minister van Nieuwenhuizen ziet een recente uitspraak van de Raad van State als een probleem in verband met Lelystad Airport. De Raad van State vindt dat de Nederlandse aanpak niet voldoet... om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden. Zoals bij de Veluwe en de Oostvaarderspassen... vlakbij de nieuwe luchthaven. Dat vormt een obstakel voor de opening van vliegveld Lelystad. D66 en ChristenUnie willen dat die wordt uitgesteld. De VVD wil dat het vliegveld volgend voorjaar in gebruik wordt genomen. Om dat te halen moet deze maand al een besluit worden genomen. Lelystad Airport moet vakantievluchten van Schiphol gaan overnemen. Op 3 juli debatteert de Tweede Kamer over Lelystad Airport. De New York Times meldt dat bij een brand bij de Universal Studios in Hollywood in 2008 honderdduizenden liedjes verloren zijn gegaan. Onder meer werk van Eminem, John Coltrane, The Eagles en Nirvana. Beetje bij beetje reageren allerlei bands daarop en ze zeggen dat ze nooit op de hoogte zijn gebracht van de brand. En voormalig D66-leider Alexander Pechtold is door het presidium van de Tweede Kamer gevraagd... de renovatie van het Binnenhof te gaan begeleiden. Pechtold is ingeschakeld vanwege zijn kennis en expertise. Er is onrust over de verbouwing. Verschillende partijen vinden dat er te veel architecten bij het project zijn betrokken. En ze vrezen dat de renovatie duurder uit zal vallen dan begroot. Het bedrag dat er nu voor staat is ongeveer een half miljard euro. En dan het weer. Het is droog vannacht. Het kwik daalt naar 11 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In het westen kan een bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 21 graden. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is in in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. feel when these feelings I have really are for real. The time is right for this. I love to shine on through, but you gotta tell me what you wanna do.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 Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face to learn was a fool to believe that there's just a single life taking me home and it won't ever break. But I hit the ground so hard. These sunless avenues made me a dancer in the dark. But somewhere I was young at heart. I knew I would get up. Ooh, I knew I would get up on these open streets.